Na de dramatische nederlaag van Ajax in de halve finale van de Champions League is het in Amsterdam relatief rustig gebleven. Volgens de lokale zender AT5 zijn er wel enkele tientallen mensen opgepakt, onder meer voor vernieling en verstoring van de openbare orde. En in een café is een man bewusteloos geslagen door Ajax-supporters nadat hij had gejuicht voor de winnende goal van Tottenham Hotspur, meldt het parool. Hij was kort daarna wel weer aanspreekbaar. Gisteravond verloor Ajax op de valreep met 3-2. Ver in de blessuretijd maakte Tottenham het beslissende doelpunt. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 2% gedaald, terwijl de economie groeit. Uit cijfers van het CBS en het RIVM blijkt dat dat vooral komt doordat er minder steenkool wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Daarnaast krimpt de veestapel en wordt de industrie schoner. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen volgend jaar 25% lager hebben dan in 1990 percentage ligt nu op ruim 14 procent. In een jaar tijd moet de uitstoot dus nog 10 procent dalen om de doelstelling te halen. Nederland stoot iets meer broeikasgassen uit dan het gemiddelde in Europa. Oud-president Temer van Brazilië moet weer de gevangenis in, heeft een federale rechtbank besloten. Temer is verdachte in verschillende corruptiezaken. In maart werd hij daarvoor al opgepakt, maar een paar dagen later kwam hij weer vrij. Een rechter vond toen dat de kans klein was dat Temer het onderzoek tegen hem zou dwarsbomen, door bijvoorbeeld bewijs te vernietigen. En dus mocht Temer in vrijheid het verdere verloop afwachten. Maar een federale rechter heeft dat besluit nu teruggedraaid.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 En jij beleeft het.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 I could lie, say I for an open internet. www.zfmzandvoort.nl turn There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's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 Cause they ain't seen moves like these the sky if you wanna rise and keep your eye on the prize. could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nicki dominant.

subject to my status. I know I'm misbehaving. Been wrapped up in your patience.